Het zijn onze inwoners die ontzorgd moeten worden die niet, niet de onzekerheid moeten hebben... Eh, kan ik voor het geld dat beschikbaar komt na heel veel wikken en wegen... met de gestegen bouwkosten mijn huis wel weer, eh, wel weer herstellen. Ze moeten zeker weten dat er altijd geld genoeg is om hun problemen op te lossen. Want die staan centraal. Afgelopen vrijdag kwam er een rapport uit over de gaswinning in Groningen. Daarin stond dat Nederland jarenlang geen oog had voor Groningers met aardbevingsschade. Die werden genegeerd en werden niet of nauwelijks geholpen. De eindexamens wiskunde en natuurkunde zijn in de afgelopen 30 jaar een stuk makkelijker geworden, schrijft de krant Trouw. Nederlandse leerlingen haalden daardoor wel hogere cijfers op die vakken, maar ze zijn niet slimmer geworden. Volgens de Club voor Wiskunde Onderwijs wordt er tegenwoordig minder les gegeven in de vakken. Drie uur meestal wiskunde A of drie uur wiskunde B te weinig. Dan nou, wel ten gunste van allerlei andere belangrijke dingen. Samenwerken, creativiteit. Allemaal verschrikkelijk belangrijk. En vooral de kernvakken taal en rekenen hebben daar last van. Vroeger moest je meer stof kennen voor je examen wiskunde of natuurkunde... en moeilijker vragen zijn vaak geschrapt. Vannacht waren er opnieuw twee explosies in Rotterdam. De eerste knal was bij een huis in West. En een paar uur later gebeurde hetzelfde bij een kapperszaak anderhalf kilometer verderop. Er raakte niemand gewond, maar de ramen liggen er op beide plekken wel uit. Deze maand alleen al waren er 14 explosies in Rotterdam. En iedereen kent het dat je telefoon leeg is en je een plekje moet vinden om hem op te laden. Een man in het Zuid-Hollandse Bergambacht koos gisteren net de verkeerde plek om dat te doen. Hij wilde zijn telefoon opladen op het politiebureau. Raar verhaal vonden agenten die besloten dus zijn ID te checken. En toen bleek dat hij nog een gevangenisstraf moest uitzitten in Duitsland. Hij zit nu vast en wordt binnenkort naar Duitsland gebracht. Het weer, een paar wolkies, maar vooral zon en een graad of 7. Komende nacht vriest het in het zuidoosten. Morgen in de noordelijke helft van Nederland eerst wat motregen of motsneeuw. En smiddags is de zon er weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A5 Amsterdam richting Hoofddorp dicht... tussen de aansluiting met de A10 en het knooppunt Raasdorp door een ongeluk.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 Hij reageert op het zeer kritische parlementaire enquêterapport... naar de gaswinning dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd. Een nieuwe vaccinatieronde tegen corona is niet nodig. Veel mensen hebben inmiddels immuniteit opgebouwd... en worden er ook minder ziek van, zegt het OMT. En nog nooit is er zoveel winstbelasting in de staatskas terechtgekomen als vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 38,5 miljard euro, meldt RTL Nieuws. Het kabinet had gerekend op 27 miljard. Het weer zonnig, graad of 7. Morgenochtend eerst bewolkt, kans op regen of natte sneeuw.